Levi van Eck met het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Sunak heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. In het telefoongesprek heeft Sunak zijn steun aan Oekraïne uitgesproken. Ook zei de Britse premier dat hij hoopt Zelensky binnenkort te ontmoeten. Ze vinden allebei dat er blijvend druk op president Poetin moet worden uitgeoefend... met economische sancties tegen Rusland. Volgens Zelensky zullen de banden tussen Oekraïne en het VK sterker worden... Ook nodigde hij Sunak uit voor een bezoek aan Oekraïne. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt door criminelen... bijvoorbeeld bij aanslagen op huizen en winkels. Maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. Duizenden Soedanezen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep een jaar geleden. Bij de protesten is volgens persbureau EP een demonstrant omgekomen... toen hij werd overreden door een voertuig van de veiligheidsdiensten. Ook werden demonstranten beschoten met traangas. Vorig jaar november zou er voor het eerst een burgerregering worden geïnstalleerd in Sudan... na de val van dictator Omar al-Bashir in 2019. Maar een maand daarvoor pleegde het leger een staatsgreep. Mark van Bommel is maandagnacht in de garage van zijn huis in Antwerpen... ontsnapt aan een gewapende overval. De trainer van FC Antwerp zegt iemand te hebben gezien... die hem bedreigde met een pistool en een zaklamp. Daarop reed hij met zijn auto achteruit de garage uit... waarbij hij op een andere auto botste en het alarm afging. Daarna ging de overvaller er vandoor. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag regelt zon en met 17 tot 20 graden...